Patrick hier. Happy New Year! Ik wens je een gezond, muzikaal en fantastisch 2026. En luister ook deze maand, want je maakt kans op een trip naar Las Vegas. Niks marathon. Raoul Sam. De Eerste mixmarathon van 2026. hoor je David Impossible to tame. Like DJ in the bathroom. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck, fuck, get the fuck. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. op de dansvloer op dit moment. De Slam Mix Marathon Chart, de eerste van 2026, komt eraan. Zometeen om 5 uur. En nu, in de mix, David Guetta. Mm-hmm. beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai. Of je begint dit jaar bij Slam met de gok van je leven. Maak in januari kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden... naar de entertainment hoofdstad van de wereld, Las Vegas. Er is één maar. Als je eenmaal in Vegas bent, wordt het alles of niets. 2026 euro casino geld. Rood of zwart of niets. De grok van je leven. Vanaf maandag. Slam. Check slam.nl voor alle info.